www.waalwijk.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. En voilà, daar zijn we weer. Met een kerstverse in de eten. Het is zaterdagavond. Ja, dit is Langshart FM. Geunknaait. Such a Feeling. Langs hadden Funk Night is het. Het eerste uur draaien we dadelijk Tony Lee, The Incorporated Bang Band, Change and Paul Hardcastle, Mr. Chill, Body, Robert Brookins, Schoolboys, Commodore, Starpoint, Human Body en Eye Level. En dit, dit is van de Pointer Sisters. My Life is dit. get down and dance, but you blew it by trying to tell me how to. En nu, nu een souvenir uit 1982. Hier is Tony Lee en Reach Out. Jimmy G en de Tech Heads. Onder de vlag van George Clinton en eh, Bootsy Collins, je kent ze wel. Storyteller was dat. En dit is Change en Paul Hardcastle. De remix van Oh, What a Feeling. Het is 6 voor half 6 precies. veel beter. Ook al was het al zo'n goed nummer van Change. Oh, what a feeling was that. What have we got here? My name is MC Chill, and when they told me I could make a record, I thought to myself, well, it's about time. So I went and got my mellow Mike Nice on his dangerous DMX, my homeboy Beatmaster T on the human percussions, and the Surgeon General himself, DJ Kit Finesse, cutting it up. Since it's our turn now, let's bust it like this. at 40 below. Cause every time I rhyme, even just for fun, I can never bust a rhyme. Just stop at one, cause when I bust a fresh rhyme, I bust two and three. And the people start yelling, bust one for me, bust that. 40 below. If you bust a fresh rhyme, I'll let you go. That's when my crew bust in with a written demand and an instrumental copy of my very next jam. I took the judge's mic and rocked it to the beat. I had the whole court standing up on their feet. There was lights, cameras, and TV crews. My mother even saw me on the 12 o'clock news of the Night. Bonnie was dat, bij Langstraat FM Funk Night. Als ik het goed heb, dan heeft eh, Taka Boom, je kent ze misschien wel, de zus van eh, Chaka Khan, het nummer ook een keer gemaakt. Zo even uit mijn blote bol. En dit is Warren Brookins, Our Lives, bij de Funky. Van de zaterdagavond. En je nou je schoolboys, slip away. From Behind. Werking komt uit 1984, de Schoolboys waren dat en Slip Array. En deze jongens zijn wel beroemder geworden. De Commodores, hier Serious Love. and either conversation. Miss Jones, let down your hair. Oh, what a better dress, Miss Jones. DX Dating Services. May I help you, please? Yes, my name is Jeanette Jones, and I'm not the type to moan and groan. But yesterday, you arranged a date with me and D something T Ron. I'm simply just not satisfied. I took him home. I think he died. It could have been a heart attack. I definitely want my money back. plaat, toch? Die van Human Body. En dit is de laatste. De Britse funk. Funkgroep iLevel. Trickle is it. En dadelijk na het nieuws zijn we terug met Dynasty en Tough Love. Tot dadelijk. You the funniest things to my mind. Oh, Draco. And Draco. You the funniest things to my mind. Oh, Draco. And if I don't see you For more than one day My cool and my calmness They both fade away Something's got me stuck to you In a way that I just can't undo I don't care set free It's a case of I'm in love with you Chico You're the first thing to my mind Oh Chico Chico You're the first thing to my mind Oh Chico I don't see ya For more than one day My cool and my calmness off, I'm in love with you. Chico, you're my mind. Oh, you're gonna find my mind. Oh, Chico. And Chico, and Chico, and Chico. 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Bendes Adviesgroep. Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten en de Taliban hebben de vredesonderhandeling hervat... volgens woordvoerders van beide partijen. Ze worden weer in de Qatarese hoofdstad Doha gevoerd... waar ze in september afgebroken werden. De VS heeft als eis dat de Taliban beloven om het geweld in Afghanistan net zo lang terug te dringen totdat er een permanent bestand is. De VS wil ook directe gesprekken tussen de Taliban en de Afghaanse regering organiseren, maar de Taliban willen alleen met de Amerikanen praten. Het gewapende conflict in Afghanistan duurt nu al 18 jaar. In de Drentse Koevoorden heeft even voor drie uur vanmiddag een zware explosie in een grillroom gezorgd voor een ravage. Het dak kwam naar beneden en de rest werd weggeblazen. Volgens een woordvoerder van burgemeester Bouwmeester zijn meerdere mensen gewond geraakt en is er één jongere onder het puin vandaan gehaald. De brandweer houdt er rekening mee dat er nog meer mensen zijn bedolven. Een specialistisch team helpt om snel te zoeken onder de kap van het dak op de grond. Duizenden mensen hebben in de hoofdstad van Myanmar meegedaan aan een manifestatie ter ondersteuning van regeringsleider Aung San Suu Kyi. Komende week moet zij zich namens haar land verantwoorden bij het internationaal gerechtshof in Den Haag voor acties van het leger tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Een miljoen mensen sloegen in 2016 voor het geweld op de vlucht en duizenden kwamen om het leven. VN-onderzoekers vonden de motieven van Myanmar duiden op genocide. En paus Franciscus heeft vandaag de omstreden premier Muscat van Malta op bezoek gehad. Die afspraak was al gemaakt voordat de politieke crisis in Malta begon... naar aanleiding van het onderzoek naar de moord op de journaliste Daphne Galizia in 2017. Vanwege dat onderzoek kondigde Muscat vorige week zondag zijn aftreden als premier en partijleider aan. Zijn voormalige stafchef zou betrokken zijn geweest bij de moord. Het bezoek bij de paus ging door, ondanks het verzoek van 22 academici om het te schrappen. Het weer vanavond is het bewolkt en droog. Komende nacht is er toenemende bewolking, gevolgd door regen en een stevige zuidwestenwind. Morgen wordt een onstuimige natte herfstdag met middagtemperaturen van 11 à 12 graden. Tot zover het radionieuws. Nieuw in Waalwijk voor reparatie, onderhoud en APK van alle merken auto's. Vakgarage van de Wouw. Kijk eens voor meer informatie op www.wouw.nl.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 Kijk voor het meest actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. En koop meteen je tickets online. www.rkcwaalwijk.nl Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Als, eh, als iemand me de stad in vroeg... Dan had ze altijd wel iets waardoor ze niet mee kon. Tot ik niet eens meer naar buiten durfde. En ik haar steeds minder zag. Ik, ik wilde wel praten, maar... Maar hoe begin je? En dan ineens staat er iemand voor de deur. Ja, en dan ga je samen praten. Een op de vijf mensen heeft een angststoornis die hun leven beperkt. Er samen over praten helpt. Weet Weten hoe? Kijk op heyhetisoké.nl. Hey, het is oké. Maak het bespreekbaar. Download ook onze RKC Waalwijk app. Kijk op www.rkcwaalwijk.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. FM. en Tough Love. Daar openen we uur 2 mee van aflevering 109 van Langs Radden Fun Night alweer. En dit komt uit de playlist Ready for the World. Ceramic Girl. can't help but tell you how much you've changed Cosmetics, you It's so hard to believe you were once my girl Oh yeah Still around girl, you know you're so fine Surround girl, don't try and blow my mind ceramic girl Oh yeah So now she's not laid back and ready for the world you once my girl You do it just for the fun Ready for the World. De groep die je waarschijnlijk al kent van Oh Sheila. Komt uit hetzelfde jaar als Ceramic Girl. En deze ja, die hoorde ik vorige week afgelopen dinsdag bij Arno en Friends. En je denkt van, nou, best wel leuk om een keer hier te draaien. Souvenir dus, 1980. Arno van Amerika, bedankt voor de tip. <laughs> talking to your best friend. Say, you're not Things ain't working out with your girlfriend. So you're searching around for someone new, someone to hold you tight, someone to treat you right. Though your girlfriend's a friend of mine, here's my number and a dime. Call me anytime. You need someone to talk to. Call me. Satisfaction guaranteed. Call me. You need someone to talk to. Call me. Call me. es bem Operator. You Are Beautiful ken je wel 1983 van Chic. Maar Frankie Rodriguez heeft er een remix van gemaakt. You Are Beautiful dus, in een lange uitvoering. Wel langs hadden we hem Funk Night. I will let the music play on. To keep up the music, makes me feel right. The music. dit programma, want het is dan ook een playlistplaats. Toch maken we even plaats voor een kerstplaats. Jawel, die voor Alexander O'Neill. Van Alexander O'Neill moet ik eigenlijk zeggen. Our First Christmas komt uit 1988. Wat later werk van Alex natuurlijk begon eh, zijn carrière in 1984 eigenlijk solo. Dus vandaar. Draai je Confunction. when I saw a great white blinded light streaking across the sky. My eyes were glued. Its descent as it landed near the club. So I quickened my pace from a strut to a run to see the damage was done. But to my surprise, everything was alright. The crowd was jamming and throwing down. But on this center, on that dance floor, she set my mind bound. She was the brightest, the sweetest, the finest thing no one had ever saw her coming before. The twinkle in her eyes, the splendor from her smile, you know she caused all men to pause. Sing it. Sing it. Oh, yeah. yeah Function. De langstraat een Funk Night. 12 op half 7 alweer. Dadelijk hoor je Peter Sterrenburg, Peters Platenparade op deze zender. En deze heb ik vorige week aan jullie voorgesteld. De Death Band. Drop it. Word. uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenbraden met vandaag gasten. collectie weer een keer. Petrus was een souvenir uit 1982, Forget Me Nuts. Dadelijk hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Geniet met hem. En wij zijn er volgende week weer om 5 uur op de zaterdag. En dit is Fatback, de Trump Song. Fijne week nog. Hoi. drums speak, let the rhythms blow your mind. Let the drums speak, let the drums speak, let the rhythms blow your mind. Let the drums speak, let the drums speak, let the rhythms blow your mind. Let the drums speak, let the drums speak, let the rhythms blow your mind. let the blow your mind. Let the drums beat, let the drums beat, let the blow your mind. Let the drums beat, let the drums beat, let the rhythms blow your mind.